uur. samen met het NOS-journaal. Deze gaan samen bekijken hoe ze af kunnen komen van het verbod op maaientijdsschennis. D66-Kamerlid Verhoeven zei in het televisieprogramma Pauw dat de speciale wet niet nodig is, omdat er al een algemene wet is die belediging, smaad en laster verbiedt. Volgens D66 en PvdA kan ook de koning daar gebruik van maken. De discussie rond majesteitsschennis is weer opgeleid... omdat het OM onlangs besloot een man te vervolgen die fuck de koning had geroepen. Wie de koning beledigt riskeert nu een celstraf van vijf jaar... en het verlies van zijn kiesrecht. Treintje Oosterhuis heeft de finale van het Eurovisie Songfestival niet gehaald. In Wenen kreeg haar liedje Walk Along niet genoeg punten in de eerste halve finale. De zangeres reageerde gelaten op de uitschakeling. Ze zegt dat ze niet boos is of teleurgesteld, maar dankbaar dat ze dit heeft meegemaakt. De eindstrijd zonder Nederland dus is zaterdag. In de Verenigde Staten worden bijna 34 miljoen auto's teruggeroepen... omdat de airbags defect kunnen raken. Het is de grootste terugroepactie voor auto's ooit in het land. We kunnen metaaldeeltjes losschieten. Daardoor zijn wereldwijd al zeker zes mensen om het leven gekomen. De airbags worden gebruikt door elf automerken. Ook in Nederland zijn al chauffeurs opgeroepen hun airbags te laten aanpassen. President Obama heeft in recordtijd een miljoen volgers gekregen op zijn nieuwe Twitter-account. Hij had er slechts vijf uur voor nodig. Het oude record stond op naam van acteur Robert Downey Jr. die het miljoen volgers in ruim 23 uur bij elkaar had. Obama introduceerde zijn Twitter-account een dag geleden. Hij beloofde zijn berichten zelf te tikken. Inmiddels heeft de president al ruim 2 miljoen volgers. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, maar bij zee kan vannacht nog wel een stevige bui vallen. Het koelt af naar een graad of 6. Komende dag gaat het in het hele land regenen, met vooral in het oosten nog kans op hagel en onweer.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 Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified.